12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De drie bestuursleden van oudere partij 50PLUS... die vanavond door partijvoorzitter Geert Dales zouden worden afgezet... zijn zelf opgestapt. Dales kondigde in de uitnodiging voor de extra vergadering... al aan dat hij de helft van het bestuur wilde ontslaan. Hij daarmee een einde te maken aan het geruzie en gekonkel binnen de partij. Voorzitter Dalers wilde de drie uit het partijbestuur zetten... maar zover kwam het dus niet. Henk-Jan Verboom, Helena Bos en Mark van Rooij traden uit zichzelf af. Steeds meer patiënten in Lelystad mijden zorg... omdat het IJsselmeerziekenhuis in hun stad failliet is. Dat zeggen huisartsen uit die regio in het NPO Radio 1-programma Nieuws Co... en regionale media. Concrete cijfers zijn er niet, maar de artsen zeggen dat ze bijna dagelijks meemaken... dat patiënten niet naar een ziekenhuis in een andere gemeente willen... omdat ze het vervoer te duur vinden. Dat probleem speelt volgens Nieuws Co vooral in Lelystad... omdat dat een relatief arme gemeente is. Nederlandse wapenhandelaren moeten voortaan aantonen dat de wapens die ze verkopen aan Saoedi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten niet worden ingezet in de strijd in Jemen. Volgens minister Kaag van Buitenlandse Zaken is die aanscherping nodig. De humanitaire situatie in Jemen is zeer slecht. Volgens UNICEF sterft er elke tien minuten een kind door honger of ziekte en dreigt een hongersnood voor miljoenen mensen. Bij het Duitse chemieconcern Bayer verdwijnen de komende jaren 12.000 banen. Het merendeel sneuvelt in Duitsland en bij de divisie gewasbescherming. Of er ook banen bij de Nederlandse vestigingen verdwijnen is nog niet duidelijk. Eerder nam Bayer het Amerikaanse Monsanto over. De fusie en de reorganisatie moeten samen een besparing van ruim 2,5 miljard euro opleveren. Het weer op de meeste plaatsen droog en soms wat opklaringen... met een matige zuidwestenwind, minimaal rond 9 graden. Overdag geleidelijk van tijd tot tijd zon... en nog steeds een matige zuidelijke wind. In het westen kans op een buitje.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 Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. En we gaan beginnen met een mevrouw op gitaar. En ja, niet alleen gitaar hoor, maar er komt van alles bij. Eh, Michelle Caressi en eh, met haar nieuwe album Silver Short. Eens even kijken. Ja, ehm, kijk even naar de titel van de track. Garden Late Afternoon. Daar gaan we mee beginnen. Dan een meneer op gitaar. Eh, Joe Matera heet de beste man. Akoestisch gitaar en... Ehm, daar gaan we ook niet alleen naar luisteren. Hij heeft ook nog andere vrienden op eh, andere instrumenten meegenomen. En dat is een, uh, ja, een beetje compilatie. Eh, niet van die track, maar van zijn diverse albums. Normaal speelt hij op elektrische gitaar, maar nu even niet. Goed, ik wens je heel veel luisterplezier. Peacefulradio.info Hi, this is Gary Schmidt from Heart Dance Records. You're listening to the soothing sounds of Peaceful Radio. Mojaro mi Oro moja opati èṣù ti bá a gbégi wọ́n ti kan wọn sí wọ́n kankan I won't ń gbó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n tójú yan wọ́n tójú ọkà wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀ tán wọ́n mú ọtí wọ́n yó die, nígbà tí won't. ti will ń ta ìlú ti gbẹ ń ta Becker. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. James Asher on Peaceful Radio. 15 years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we've met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.